Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijkhoff wil de Grieken aanspreken op de erbarmelijke omstandigheden... waaronder vluchtelingen in Griekenland de winter moeten doorkomen. In een debat in de Tweede Kamer zei hij dat Nederland en andere Europese landen... de Grieken veel hulp hebben gegeven in de vorm van geld, mensen en goederen. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de duizenden vluchtelingen... die in de vrieskou in Griekse kampen zitten. Bij een verkeersongeluk in Noord-India zijn zeker 24 kinderen tussen de 3 en 12 jaar om het leven gekomen. Een vrachtwagen met zand botste met hoge snelheid frontaal op een schoolbus waarin de kinderen zaten. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt. Volgens sommige bronnen speelde slecht zicht door mist mogelijk een rol bij het ongeluk. De bestuurder van de bus is dood. De vrachtwagenchauffeur zou het ongeluk hebben overleefd, maar hij is wel zijn benen kwijt. Op verschillende plekken in het land zijn mensen door het ijs gezakt. In Oude Haske, vlakbij Heerenveen, zakten drie schaatsers door het ijs. De brandweer heeft ze uit het water gehaald. En ook in Ankerveen in Noord-Holland heeft de brandweer iemand uit het water gehaald die op het ijs was gegaan. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op veel plaatsen is het ijs nog te dun om veilig op te schaatsen. Het boek Judas van Astrid Holleder was vorig jaar het best verkochte boek in Nederland. Blijkt uit cijfers van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Van de confronterende familiekroniek van de zus van crimineel Willem Holleder... werden sinds het verschijnen in november al meer dan 380.000 exemplaren verkocht. De nummer 2 op de lijst volgt op ruime afstand. Het is de nieuwste Harry Potter. Daarvan zijn er bijna 150.000 van verkocht. In Delfzijl is het grootste zonne-energiepark van Nederland in gebruik genomen. Op een oppervlakte van ongeveer 65 voetbalvelden staan 120.000 zonnepanelen. Die kunnen zo'n 7500 huishoudens van groene energie voorzien. Binnenkort opent in Zeeland een nog groter zonne-energiepark. Het aantal zonne-energieparken in Nederland neemt snel toe, mede dankzij subsidies die bedrijven kunnen krijgen bij de aanleg van zulke parken. Het weer. Vanavond en vannacht in het noorden warmer dan in het zuiden. Daar kan het vannacht min 6 worden. Morgen wolken afgewisseld met zon bij maxima iets boven nul. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Dorp. Op de A4 naar Den Haag tussen Burgerveen en Dorp. De A9 richting Alkmaar tussen Battenverdorp en Velzen. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zoetermeer en Gouda. A12 Utrecht-Den Haag tussen Driebergen en Hoograven. Op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder. A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom na een ongeluk bij Oud-Beijerland. van Rotterdam-Zuid staat file en twee rijstroken zijn dicht.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 Het is inmiddels alweer eh, iets over zessen. Het is vandaag 19 januari en waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Nou, dat zal ik jou even vertellen, want eh, rond kwart over zes hebben we het over de top 5 games. Rond half zeven dier van de week. Eh, dan hebben we het over een moederpoes. En dan hebben we het over Vienna. Om kwart voor zeven komt het, nu, het weer. Om zeven uur komt het nieuws even tussendoor. En om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En als afsluiter om half acht de top 5 films. Ja, en we gaan natuurlijk ook heel veel lekkere muziek draaien. Zo is deze van Rochelle en Way Up. we no go fi play no. Bad mind people, they want to see a lay low. But that can go no time, no day no. We never think don't we a keep the faith up. And we still hustle every day 'cause we no wait no. They want to see me weak 'cause I walk in on their road. But tell mama that I'm well on my way. Rochelle, what me say? Tell mama that I'm well on my way. Oh. oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh, I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't every place I go remind it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more, please stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, pull you like this? Matter of fact, never mind. We gonna let the past be. Maybe is right now, but your body still. I don't wanna know. van Galantis. Daarvoor hoorde Don't Wanna Know van Maroon 5. En eh, we zijn inmiddels alweer bij de top 5 games aangekomen. Op nummer 5 staat deze week eh, Watch Dogs 2. Op nummer 4 staat Call of Duty Infinite Warfare. Op nummer 3 staat eh, Battlefield 1. Dan op nummer 2 staat FIFA 17. Deze week op nummer 1 staat... Ja, wat staat er op nummer 1? Grand Theft Auto 5 staat op nummer 1. En wij hebben inmiddels eh, weer een verzoekje. Van uh, Ruud. En dat is uh, Chesto. I feel the sky falling down. I'm picking up the pieces left on the ground. And some days are very long. I don't know where I'm meant to belong. Don't you hide from me. And don't you erase what we used to be. Yesterday is far away. I'm lost in space. But the fire's burning burning you. See. what, what, what, what, Some tags, only got twenty dollars in my pocket.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 This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I, uh, I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin?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 Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple addition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business this that sure's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep game, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. look incredible. I'm in this big and coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible.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 <laughs> Is that your grandma's coat? <laughs> Het is inmiddels alweer eh, half zeven geweest. Tijd dus voor het eh, dier van de week met de naam Vienna. Vienna is als eh, moederpoes van maar liefst zeven kittens bij het asiel binnengekomen. Haar kinderen hebben inmiddels allemaal een huisje gevonden, dus nu wordt het tijd dat Vienna ook haar vleugeltjes uitslaat. Ze blijkt het heel fijn te vinden om op schoot te liggen en gekroeld te worden. Daar kan ze geen genoeg van krijgen. Ze komt dan echt kopjes geven tegen je kin en soms geeft ze heel zachtjes een liefdesbeetje. Ze is een stabiele kat die niet zo snel eh, onder de indruk is van alles wat er om haar heen gebeurt. Daarnaast zit er ook een pittige kant aan Vienna. Meestal is het eh, er niet mee eens als ze eh, van de warme schoot af moet. Eh, ja, en dat laten ze natuurlijk dan ook wel weten. Ook moet ze niet veel hebben van andere katten. Je moet echt in staat zijn om haar gedrag een beetje te sturen. Kortom, geen beginnerskat. Waarschijnlijk wordt ze wel nog wat aardiger als ze haar eigen plekje heeft gevonden. Voor Vienna zou het ideaal zijn als haar nieuwe huisje ook een tuin heeft... en geen andere huisdieren, oudere kinderen en oudere kinderen... Eh, sorry, oudere kinderen vindt ze wel gezellig. Dus eh, tot zover eh, dier van de week Vienna. Ben je nou geïnteresseerd in haar? Ga dan even langs bij Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Of bel ze even op 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan weer lekker verder met de muziek. Zoals deze van DNCE en Cake by the Ocean. Oh no. carefully. Let's start living dangerously. living dangerously. als er iets wat te verdienen, bro, dan kom ik nu meteen. Snelle yellow, ik wacht niet meer, ik moet het zelf brengen. Je weet, ik doe het voor de family. Opgegroeid met die enge engel. Je doet alsof ik zie, je bent niet member, dus ik kan alleen maar op mijn doelen zijn. Snelle stoten, ja, doe dus ze pijn. Ze kunnen me niet raken, dat is hoe ik rijd. Sluit die player, heet is slok out want ze zien me shine net een blok goud. En ze hopen dat het ophoudt. Als je fuck me bij, dan ben ik op jou. Kan er niks aan doen omdat ik zo ben. Moet hard gaan zonder noodtrek. Krijg liefde van een hoop en ze schreeuwen mee, let's go champ, let's get em. Let's get em ben een strijder net als Mohammed Ali. Een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, stingen like a bee. Doe het duizend draaien, fuck met mij, ik kan je laten zien. Ik ben een strijder net als Mohammed Ali. Een soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly. Mijn vader weten wat ik vroeger deed met Ali, jij bent Rocky 3 Maar dit is geen tv Ik heb een beetje werk op Cura en mijn neefje neemt het mee Ze wou me gelijk zakken toen ze zag geen wat Meer een smoken dan een drinken Kan me bellen, ik vingers, zie me moeder moeder vroeg wat stinkt een nieuwe poenie elke winter. Jullie rennen in de sprinter voor doekoe met designer. Broertje kom niet met goedkope jonko in mijn grinder. Ik heb niks op de hoek, paar niks in de boot. Het maakt niet uit waar je me ziet. Ik ben sowieso op zoek, je kan me vinden in een Seat met pas 100 kilometer. Je hebt dagen niet getankt, je kan nog 100 kilometer banden. Dus. Ik ben een strijder net als met Ali soldier voor mezelf, vecht niet voor de army. Ik ben fly net als een butterfly, Dingen like a beat. Doe het thuis, we draaien, fuck me mee. Ik loop in de stad en je bitch zie ik omkijken. Views is geld, dus draait omkijken. Genoeg kook, maar muziek gaat ze tol eisen. Ben bekend, kan niet zomaar mee gaan rondrijden. Want dat blauw bro, ja die loot mij. Ik moet op vloed zijn, geen aan vloed mij. Drugs dus dat doen wij. Soms smerig en veel smerig als wij in de hoed zijn. Want ik ben op straat. Ja. Ik ben op straat, ja. Ik ben daar met die dreadies en wij maken herrie. En ik ben tot later. Ik ben tot later. Kom ik in die Mary bro, dat wordt pas scary. En wij maken Safia. Wij maken En je die kijkt, ik zweer dat ze vijf of in de pyjama. pyjama. streep rood, rood als een Prada, geen zin in drama. drama. Nu heb ik fans, maar staat solo in de ISO. ISO. Ze doen alsof ze Tory zetten, brada, dat is niet zo. Ik zou nooit met jou in zee gaan, nou van je in een speedboot. Want ik vroeg om Sosa, broeder, terwijl jij alleen speedboot. Lange stappen voor die lange dagen, voor die grond in morrel, allemaal mannen jagen. Ontwikkel bullies en pak bedragen, boekjes vragen van kan het lager. Die E-klas is een lange wagen, maar beter spaar je voor die lange wapen. Want niemand hier gaat jou bevakken. In je huis als je ligt te slapen die zender geplakt achtervolging. Zo van hello, good morning. Ik heb geen tijd voor die storing. Pas liever vliegen je stoor in. En de bon is nog langer dan water. Jij wacht te lang op die klapper. Ik wil die andere stappen. Zij zoekt weer ruzie, toch kan ik er klappen. Lijpen. hoorde Tujamo en Drop That Low. En daarvoor hoorde je Child's Play en Muhammad Ali. En ook nog Bruno Mars met 24K Magic. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen is het, zover, eh, is het over het algemeen wolk, maar wel droog. Het waait nog steeds niet en het wordt maximaal 3 tot 4 graden. Na morgen heeft de bewolking de overhand en blijft het voorlopig rustig weer.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 Ik weet wel hoe ik weg, ik weet wel hoe ik weg. Wel overvoer, ik ze gaat niet getreurd. Abu is geef geen stress, onbelt ons goed. Locatie aan taxi, stop voor de deur. Ik hoef vertrekken, zij laat me niet los.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 Kom dichter bij me, laten we die shit openen. Ik hou van maxi dress, wat je draagt zo min mogelijk. Spittel gas, kom ik laat je zien, geen Marokkaans zelfs. Ja, straks ben ben, laat je gaan. Lieve schat, ik wil een gokje met je wagen. We pakken nu de auto en verdwijnen. Onze liefde kent geen tijd, dus we kunnen we het laten. We graven naar geluk, dus we de mijne van kom dichterbij, want het duurt veel te lang. Een plan voor ons twee is geschreven. Man van je droom is niet de man van je leven. Maar ik kom in de buurt en ik ken je alles geven. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. tweeën tot de dood. Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, ik speer het, we worden groot. Dus laten we verdwijnen, even goed kijken. Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby, go, zeg maar waar blijf ja. Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mag me verkeerd, want je zijn keer pijn. Kwartje, plangen, ik zie alles op een afstandje. Wil bewegen, staan niet stil, ik ben geen ik heb geld op me. Hoe zit dit moment, dit waarderen en bedankt alles. Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, het duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel. Je denkt hard op, maar dat maakt je zacht en riel. Voor jou gooi ik een nieuwtje op. Kom dichter bij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne.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 Ik ga het eh, eerst uur achter me laten. En dan zie je, spreek ik jullie. En misschien zie je ook wel op cfm-live.nl. Maar goed, ik spreek jullie in ieder geval zometeen. Bij het tweede uur van CFM in Zandvoort.